Thailand en Cambodja hebben al tientallen jaren een conflict over het grensgebied. In juli liepen de spanningen hoog op en kwamen in een paar weken tijd meer dan 40 mensen om het leven. Trump is in Maleisië bij de ASEAN-top, een samenwerkingsverband van landen uit Zuidoost-Azië. Nadat Thailand en Cambodja hun handtekening hadden gezet onder de vredesovereenkomst... maakte de Amerikaanse president met beide landen economische afspraken. Ook met Maleisië zal Trump vandaag deals sluiten over handel en belangrijke grondstoffen. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn drie doden gevallen. Ook zijn er volgens de burgemeester zo'n 30 gewonden, onder wie zes kinderen. Hij zegt verder dat er twee flatgebouwen zijn geraakt. Onbekend is of de gebouwen direct werden geraakt... of dat ze zijn getroffen door brokstukken van neergehaalde drones. Gisternacht waren er ook al aanvallen op de stad. De luchthaven van Vilnius is gisteravond en vannacht urenlang dicht geweest vanwege Belarussische weerballonnen in het luchtruim. Die worden volgens Litouwen gebruikt voor sigarettensmokkel. De afgelopen weken zijn er vaker incidenten met ballonnen en drones bij Europese luchthavens... met annuleringen en vertragingen tot gevolg. Vannacht is de wintertijd weer ingegaan. In alle Europese landen ging de klok om drie uur een uur terug... Door het verzetten van de klok is het ochtends eerder licht, maar ook s'avonds eerder donker. Eind maart gaat de zomertijd weer in. De overzeese gebieden van Nederland kennen geen zomertijd. Het tijdsverschil met de eilanden is daarom nu weer vijf in plaats van zes uur. Het weer verspreidt over het land van de buien. Vooral in het zuiden wordt het vanmiddag droger, met daar ook zon.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 Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. found a picture of you.